In de stad wonen zo'n 2 miljoen mensen. Volgens de eerste berichten zijn er vijf doden gevallen, maar er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Ook is duidelijk dat er veel schade is en dat er nog mensen onder het puin liggen. Op sociale media gaan veel beelden rond van gebouwen die zijn ingestort. Niet alleen in Gaziantep, maar ook in andere Turkse steden. Gaziantep ligt niet ver van de grens met Syrië. Volgens Syrische staatsmedia zijn in de stad Aleppo ook enkele gebouwen ingestort door de aardbeving. Ook in Israël, Libanon en op Cyprus werd de beving gevoeld. Na de aardbeving waren er ook nog enkele naschokken. De politie in Hilversum heeft afgelopen ochtend een jongen van 14 opgepakt... omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een steekincident. Bij dat incident raakte vrijdagmiddag een jongen van dezelfde leeftijd uit Hilversum gewond. Het 14-jarige slachtoffer werd ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. Of hij nu weer thuis is, is niet bekendgemaakt. De verdachte zit nog vast en wordt waarschijnlijk in de loop van de dag verhoord. Deze hele week rijden er weer minder bussen en treinen door een staking bij het streekvervoer. Die zal in alle provincies te voelen zijn, maar vooral in de regio Dordrecht, de Achterhoek en in Limburg. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 10%. De ANWB waarschuwt voor extra, vooral lokale drukte op de weg. Boeren die een kinderopvang willen beginnen op hun erf... lopen tegen een woud van regels aan, blijkt uit een rondgang van de NOS. Onder meer regelgeving over fijnstof verhindert dat boeren snel een dergelijke opvang kunnen aanbieden... en dat terwijl de vraag groot is. Er is inmiddels een wachtlijst van twee jaar ontstaan. Landbouwminister Adema gaat met de gemeente praten in de hoop dat ze zich flexibeler gaan opstellen. Het weer, het is vrij helder en het koelt af naar iets onder nul...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 Ik was laatst voor het eerst weer even Ik ik geluk blij zou moeten zijn met wat er gebeurt. happy when it rains. see on the hill by the seaside nog Een gezin, een huis, en liefde zonder vragen. Het was niet te laat, er was geen reden.